als de EU afgrijzelijke belemmeringen en tarieven op Amerikaanse producten afschaft... Doet de EU dat niet, dan worden ook auto's en andere producten zwaarder belast, schrijft de Amerikaanse president op Twitter. Gisteren zei eurocommissaris Malmström na een gesprek met een Amerikaanse handelsvertegenwoordiger dat het onduidelijk is wat er moet gebeuren om te worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Canada, Mexico en Australië hebben van de VS al wel zo'n uitzonderingspositie gekregen. De Catalaanse oud-minister van Onderwijs, tegen wie in Spanje een arrestatiebevel is uitgevaardigd, is naar Schotland gereisd. Op Twitter schrijft Clara Ponsati te genieten van haar bewegingsvrijheid als Europees burger. Ponsati wordt net als drie andere Catalaanse oud-ministers en de ex-leider Puigdemont beschuldigd van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Ze werd vorig jaar zomer minister van Onderwijs in Catalonië... En nadat het regioparlement door de regering in Madrid was ontbonden, vluchtten ze naar Brussel. In de Ierse hoofdstad Dublin hebben tienduizenden Ieren gedemonstreerd tegen abortus. Eind mei of in juni is er een referendum waarin kan worden gestemd of abortus tot 12 weken wordt toegestaan. De Ierse abortuswetgeving geldt als de strengste in Europa. Tegenstanders van een versoepeling van de wet willen vooral dat ongeborenen met een verstandelijke handicap worden beschermd. Volgens hen eindigt in Groot-Brittannië 90% van de zwangerschappen waarbij een kind met het Down-syndroom wordt verwacht in abortus. In de eredivisie heeft PSV een pijnlijke nederlaag geleden. In Tilburg won Willem II met 5-0 van de koploper. Onderin de eredivisie won Sparta uit met 2-0 van Roda JC. Het weer in het westen.